En zijn niet voor de dansvloer bedoeld. Als je danst, dan moet je niet huilen. Dansen, dat doe je als jij geen verdriet in je voelt. de wereld en kruip heel dicht tegen elkaar. Als je danst, dan moet je niet huilen. Voel je gelukkig, al is het voor heel even maar. Kijk niet om je heen, denk je danst heel alleen met de waar jij zoveel om geeft. Kom laat je maar gaan, geef de liefde ruim baan. Wees gelukkig en voel dat je leeft. Als je danst, dan moet je niet huilen. Droefheid en tranen zijn niet voor de dansvloer bedoeld. als jij geen verdriet in je voelt. Je voelt de ritmiek en je hoort de muziek, voor de rest is het net of je zweeft. Je ogen gesloten, ja dan wordt genoten hart en je ziel, want dan voel je je pijn. Als je danst, dan moet je niet huilen. Dansen, dat doe je om even gelukkig te zijn. dat doe je om even gelukkig te